Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Hogescholen zijn blij dat de anderhalve meter verdwijnt. Vanaf 30 augustus kunnen mbo's, hbo's en universiteiten weer zo goed als normaal open. Alleen grote hoorcolleges mogen niet en op de gang moet je mondkapje op. Studenten hebben anderhalf jaar lang online les moeten volgen. De onderwijsminister wil er alles aan doen om te zorgen dat de scholen straks niet weer dicht zouden moeten, zegt ze bij Nieuwsuur. Daar ga ik wel voor knokken. Er zijn studenten die anderhalf jaar nauwelijks contact met elkaar hebben gehad. Nauwelijks over de stof hebben gediscussieerd. Eh, die hebben echt achterstand in hun ontwikkeling. En dat moet je... Ehm, kost wat kost voorkomen. De hogescholen gaan studenten ook dringend vragen om zich twee keer per week te laten testen. Er komt een landelijk protest van de evenementensector. Ze vinden dat het kabinet hun het hele jaar mooie dingen heeft beloofd, maar in de praktijk gebeurt er niks. En ook zeggen ze dat ze de dupe zijn geworden doordat testen voor toegang niet goed werkte. Het protest is op 21 augustus. Een meisje uit Zoetermeer zal een avondje bolen niet zo snel vergeten. Toen ze wilde gooien bleven haar vingers vastzitten in de bowlingbal. Medewerkers van de bowlingbaan kregen met geen mogelijkheid haar vingers los. De brandweer werd ingeschakeld. Die wilde de bal openboren, maar dat lukte niet. Uiteindelijk kwam de eigenaar van de bowlingbaan met de oplossing. Gooi de bal in een bak frituurvet. En dat hielp, want door al het vet kwam haar hand los. Feest in Meppel, want Riender is vandaag 95 jaar oud geworden. En ook al is hij hoogbejaard, hij werkt nog elke dag in zijn stomerij. Welkom meneer. Komt u binnen. Volgens RTV Drenthe is Riender een van de oudste ondernemers van het land. En hij heeft nog steeds genoeg klanten met vieze kleren in Meppel. Vooral oude mensen die knoeien veel. Ik knoei ook hoor, daar gaat niet op. En dan zit alles onder eten. En dan vinden ze het ook te mooi weg te gooien. Maar je moet het wel reinigen en je moet het zo maken dat ze straks versteld staan. Wat is die mooi geworden. De oudste ondernemer van Nederland is Rinder niet. Volgens de Kamer van Koophandel is er in ieder geval nog iemand van 100 met een eigen zaak. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13.